your them 9. hoofdpunten van het NOS-journaal. In het centrum van Den Bosch is vannacht een studentenflat ontruimd vanwege brand. De rook verspreidde zich door de hele flat. In het gebouw waren op dat moment 35 bewoners. Het dodental in India door corona is opgelopen tot boven de 300.000. Na de VS en Brazilië is India het derde land met zoveel sterfgevallen. De EU en de VS veroordelen de actie van Wit-Rusland... met een passagiersvliegtuig van Ryanair. Dat werd gedwongen te landen in Minsk... zodat Wit-Rusland een lid van de oppositie van boord kon halen en arresteren.